Wij zullen dat eh, niet nu gaan verruimen meteen, dat gaat niet. Maar we gaan wel eens in gesprek om te kijken onder welke voorwaarden... en wanneer zou het dan weer wel kunnen. Ik begrijp ook echt dat zij ook ten einde raad zijn natuurlijk. Het is verschrikkelijk als je natuurlijk een... Eh, eh, zo'n nachtclub hebt of discotheek of nou, wat dan ook. je, en je nu al zo twee jaar lang eigenlijk met open geweest. Het kabinet beslist over twee weken over nieuwe versoepelingen. Ze willen eerst kijken hoe het in de ziekenhuizen gaat. Een docent van een mbo-school in Heerlen in Limburg... zou een leerling jarenlang fysiek en emotioneel hebben misbruikt. Het meisje zet haar verhaal donderdag op Facebook. De school geeft aan maatregelen te hebben genomen tegen de docent... maar wil niet zeggen om wat voor maatregelen het gaat. Hij is in elk geval niet ontslagen... maar heeft wel een schadevergoeding aan de leerling betaald. Ook in Vlaanderen kunnen jongeren vanaf 12 straks een booster halen. De Belgen willen met de boosterprik voorkomen dat jongeren zich expres laten besmetten. De voorjaarsvakantie staat voor de deur en verschillende landen eisen een booster of een herstelbewijs om de grens over te mogen. Voor Nando uit Bokstel in Brabant kwam deze week een droom uit. Hij speelt een rol in goede tijden, slechte tijden. En dat is best bijzonder, want Nando heeft het syndroom van Down. Hij heeft een duidelijke missie. Aan iedereen laten zien dat mensen met syndroom van Down ook prima kunnen meedoen aan de maatschappij. En dus ook in GTSD. Zo klonk het. Doe dat spuitje maar, dan gaan we weer. hey, ik eh, ben Julian. Hoe heet jij? Pim. Op 23 februari is Nando nog een keer te zien in GTSD. En later in april nog eens. En daarna heeft hij ook grootse plannen.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 Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat tussen Maarsen en Nieuwegein een file van 7 kilometer. En de vertraging is daar 10 minuten. komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En op de N230 Maarsen-Utrecht voor de aansluiting met de A27 heb je ook nog 10 minuten oponthoud.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 Yeah, you're still on my mind. Oh my God, never felt so good in my life. Oh my, feel like it's the 4th of July. Under the moonlight, on the rooftop in the night, in the night. And now it seems like I got it all Somewhere lost in New York Even though it's a quarter to four I want more, I want more the bridge.